Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Poetin verwelkomt het evenwichtige standpunt van Afrikaanse regeringsleiders over de oorlog in Oekraïne. Poetin zei dat bij de ontvangst van een zware Afrikaanse delegatie in Sint-Petersburg. Volgens de Afrikanen stijgen door de oorlog de prijzen van voedsel en kunstmest. Ze riepen Poetin op tot vredesonderhandelingen met Oekraïne op korte termijn. Volgens Poetin staat hij open voor een constructieve dialoog... met iedereen die op een redelijke manier over vrede wil praten. De Russische president zei ook dat de crisis op de wereldvoedselmarkt... niet het gevolg is van het conflict in Oekraïne. Een jeugdtrainer van de Haarlemse voetbalvereniging Koninklijke HFC is op non-actief gesteld na meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de club vroeg hij via het sociale mediaplatform Snapchat om foto's van geslachtsdelen van jonge clubleden. In maart kwam er al een melding binnen van een andere club waar de trainer actief was. HFC zegt geschokt te zijn. Er zijn zeker vier meldingen binnengekomen. Van twee daarvan is aangifte gedaan bij de politie. Bij het onderzoek naar de ramp met het schip vol migranten op de Middellandse Zee... krijgt Griekenland hulp van Europol. De politieorganisatie heeft aangeboden in de internationale politiesystemen te zoeken... naar mogelijke criminele achtergronden van verdachten. Bij de ramp kwamen woensdag waarschijnlijk honderden mensen om het leven. Het lichaam dat vanmorgen werd gevonden in Hoorn in Noord-Holland... is inderdaad van de Engelsman die werd vermist. De man van 20 verdween zondag. en was onwel geworden na het gebruik van drugs. Een vriend zette hem af bij het ziekenhuis in Hoorn... waarna hij spoorloos verdween. Het lichaam werd vanmorgen in een sloot gevonden door het veteranen search team.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 dosis, rola, oxi. Pensando solo había un glossy. Ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco, ya me subale. Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales. Digo, quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí.